somebody, your body on my body. I need you if for life, hey, eh, your body. stones on a summer night. No cares in the world, it was so easy. Step barefoot in the sandal, don't always know the plan.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 De afsteekverboden die 20 gemeenten voor deze jaarwisseling hadden ingesteld zijn massaal genegeerd. Onder meer in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht werd er ook voor middernacht al flink geknald. In nog eens ruim 100 gemeenten waren vuurwerkvrije zones, onder meer bij ziekenhuizen, in natuurgebieden en rond dierenasiels. Vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en minima tussen 0 en 5 graden. Nieuwjaarsdag verloopt onstuimig met veel wind en later ook winterse buien. Het wordt dan 4 tot 6 graden. Dit was het nieuws op 538. 538. Ja mensen, eh, ook namens Evers en Co namens natuurlijk. Eh, ja Henk, hallo. Henk, hallo Henk en uh, Kobus. ook natuurlijk. en Edwin hier, wij willen eigenlijk zeggen allemaal een heel gelukkig nieuwjaar. Jazeker. I need rejected. And I'm the